just really counting all your love, still struggling up She could really use a show took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out Welkom.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 vanwege het bloedbad in de Syrische plaats Hula... waarbij vrijdag 108 mensen werden gedood. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een zware maatregel en wordt de ambassadeur niet meer ontvangen. De VS, Canada en Australië hebben Syrische diplomaten uitgewezen. VN-gezant Annan heeft tegen de Syrische president Assad gezegd dat er ingrijpende stappen nodig zijn om het geweld in Syrië te stoppen. Het dodental na de aardbeving in Noord-Italië is opgelopen tot 15. Er zijn zeker 100 gewonden. De slachtoffers vielen in de provincie Modena, ten noorden van Bologna. De aardbeving van vanochtend had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. In de regio zijn op veel plaatsen gebouwen ingestort. Die waren al verzwakt door de aardbeving van vorige week. President Napolitano heeft inwoners van het getroffen gebied een hart onder de riem gestoken. Ik ben er zeker van dat we deze gebeurtenis te boven komen, zei hij. In Tilburg zijn twee mannen opgepakt omdat ze op straat met een draaiende kettingzaag zwaaiden. Het duo bedreigde er gisteravond mensen mee bij een café in de stad. De Tilburgers van 50 en 39 jaar kwamen verhaal halen bij het café omdat ze er een paar dagen eerder uit waren gezet. Beiden waren volgens de politie duidelijk onder invloed van alcohol of drugs. De kettingzaag is in beslag genomen. Tennister Aranska Rus heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Haar Amerikaanse tegenstander Jamie Hampton gaf in de tweede set op. In de tweede ronde neemt Rus het op tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Serena Williams en de Franse Virginie Razzano. Robin Haase speelt op dit moment tegen de Kroaat Ivan Dodig. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen bewolkt, maar ook perioden met zon en een kleine kans op een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat drukker geworden op de weg. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Laren 5 kilometer, voor Afrit Bunschoten 6 kilometer, voor Knoopend Hoevelaken 4. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 Brugge 6. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. De A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen 5. De A15 Europoort richting Rotterdam voor Knoopert Vaanplein 5. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt plein 5.